Kees Groot met het NOS-journaal. Het KNMI heeft het weeralarm code rood afgegeven voor de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. In Assen is waarschijnlijk door de IJssel een man omgekomen. Hij liet zijn hond uit toen hij op de stoep uitgleed en slecht terecht kwam. Hij overleed ter plaatse. Bij de verkeersongelukken door de gladheid raakten vanochtend in het noorden van het land drie mensen gewond. Volgens de politie waren er in Friesland, Drenthe en Groningen in totaal 34 ongelukken. De politie in Groningen heeft gisteravond bij het onderzoek naar de vermissing van Jesse van Wieren een lichaam gevonden. Dat lag bij een woning in Kloosterburen. Het is nog niet geïdentificeerd. Een vrouw van 27 en een man van 25 uit Kloosterburen zijn aangehouden. Het lichaam werd gevonden in de tuin van de aangehouden man. De 28-jarige Jesse van Wieren uit Leens wordt sinds de nieuwjaarsnacht vermist. Hij vertrok vanuit een café in Kloosterburen om bij een vriend te gaan logeren, maar kwam daar nooit aan. Bij een grote politiecontrole in Eindhoven zijn 35 auto's in beslag genomen. Motoragenten haalden gisteren honderden bestuurders van de weg. Alle wagens werden gecontroleerd op gebreken. Verder haalde de Belastingdienst voor ruim 100.000 euro aan achterstallige betalingen op. Aan de actie in Eindhoven deden meer dan 50 medewerkers van onder meer politie, justitie en de fiscus mee. De Belgische kerncentrale in Doel heeft ook de laatste reactor weer ingeschakeld. Daarmee is voor het eerst sinds maart 2014 de hele kerncentrale weer in bedrijf. De laatste reactor lag sinds eerste kerstdag stil vanwege een waterlek. De reactors vertonen ook regelmatig ouderdomsklachten. Nederlandse gemeenten, net over de grens, maken zich daar zorgen over. Het weer in Drenthe, Friesland en Groningen komt lokaal ijzel voor. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droger. Vannacht trekt de vorst zich terug naar het noorden. Daar wordt het nog min 4, in het zuiden plus 6.